Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote inleveractie zijn 3300 wapens naar de politie gebracht. Stiletto's, vlindermessen, maar ook zelfgemaakt spul en zelfs vuurwapens. Onder de naam Drop Your Knife en Doe Wat Met Je Life konden mensen bijna overal in Nederland hun wapens inleveren zonder er straf voor te krijgen. We doen wel technisch onderzoek naar de herkomst van het wapen en of te kijken omdat het gebruikt is bij een incident in Nederland. Als dat zo is, gaan we in gesprek met degene die hem ingeleverd heeft. En tot die tijd is het echt straffeloos. De actie was bedoeld om iets te doen tegen steekpartijen die steeds vaker voorkomen. De politie ziet ook vaker dat jongeren of zelfs kinderen met messen op straat rondlopen. De afgelopen dag zijn er 118 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat cijfer is sinds drie maanden niet zo hoog geweest. In totaal liggen er nu bijna 700 patiënten met het coronavirus in Nederlandse ziekenhuizen. Een machinist in Duitsland is om het leven gekomen door een vallende tak. De man had gisteren tijdens de storm zijn trein stopgezet en was bezig om takken van de rails te halen. Hij werd daarbij geraakt door een vallende tak en raakte zwaar gewond. Vandaag overleed hij in het ziekenhuis. En stichting AAP gaat de laatste wasberen opvangen die nog in Limburg rondlopen. Ze willen voorkomen dat de dieren worden afgeschoten. Het zijn ontsnapte huisdieren en dieren die eh, bij een dierentuintje vlakbij, vlak over de grens zijn ontsnapt. En langzaam maar zeker is die populatie zich gaan uitbreiden, vooral omdat we niet op tijd hebben ingegrepen. En eh, wij vinden het een wat eh, bizarre situatie als dan vervolgens die dieren afgeschoten zouden worden. Gewoon eigenlijk omdat wij met z'n allen hebben zitten suffen. De gevangen wasberen gaan eerst in quarantaine en daarna komen ze in dierentuinen terecht. Het weer nog, regen in het noorden en 11 tot 12 graden. Dit weekend iets minder onstuimig. Morgen en zondag vaker droog en minder wind. Het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Velzen. Van Alkmaar naar Amstelveen is de vertraging 20 minuten voor knooppunt Rottepolderplein.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 I don't know centen bovendien. En hij gaf zijn geld als water uit aan die onzin en aan vrouwen. Maar onze kleine meid, oh ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan er om op te bouwen. Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip, haar hele smoelwerk staat op janken vertel je mij zo doodleuk als je kan Voor haar de liefde te bedanken Toen geef je hart niet zomaar weg Wees niet te goed van vertrouwen Toen kijk die kerel aan en zeg Is dat er een om op te bouwen En ze heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je haar met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart. slecht van vertrouwen.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 just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. And be our thoughts. Can't get what we know without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk?